start. Mark Visser met het NOS Journaal. Vooral Spanje, Frankrijk en Italië wilden strengere regels voorkomen. De evacuaties uit Oost-Aleppo zijn weer hervat. Dat melden VN-medewerkers op de grond in de Syrische stad. Bussen en ambulances verlaten de rebellen-enclave. Zo'n 350 mensen zouden het gebied inmiddels uit zijn, meldt de BBC. De evacuaties werden vrijdagochtend gestaakt na beschietingen. De strijdende partijen gaven elkaar daar de schuld van. Jordaanse veiligheidsdiensten zeggen dat de belegering van terroristen in een oud kasteel voorbij is. Vier gewapende strijders zijn volgens de Jordaniërs gedood. De terroristen waren het kasteel ingevlucht na een reeks aanvallen op de zuidelijke stad Karak, waarbij zeker tien mensen werden doodgeschoten. Bij de aanval is volgens de BBC een Canadese toerist omgekomen. De Amerikaanse actrice Zaza Gabor is overleden. Dat melden Amerikaanse media. De van oorsprong Hongaarse actrice zou zijn overleden na een hartaanval. Gabor behoorde decennia lang tot de jetset in Beverly Hills. Ze speelde in tientallen films en de soap As the World Turns. Negen huwelijken, talloze roddels over haar privéleven en haar liefde voor juwelen bezorgde haar grote bekendheid. Sasa Gabor was 69, 99 jaar. Het weer, het blijft droog en het koelt af tot een graad of 3.